uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Festivalgangers melden zich massaal voor de twee proeffestivals volgende maand. Beide dagen zijn er 1500 bezoekers welkom. Maar gisteravond waren er al 63.000 aanmeldingen binnen... zei de organisator op tv bij Jinek. Het dancefestival en het popfestival worden gehouden op het Lowlands-terrein in Biddinghuizen. De 1500 bezoekers moeten zich van tevoren laten testen... en worden in drie groepen verdeeld die zich elk aan andere regels moeten houden. Zo wordt onderzocht hoe een festival in coronatijd het best kan worden georganiseerd. Gisteren was er al een proefcongres in Utrecht. In Geesteren in Twente staat een restaurant in brand. De brandweer spreekt van een zeer grote brand. Op beelden is te zien dat het hele gebouw in lichterlaaien staat. De Twentse brandweer heeft een watertransportsysteem... en tankwagens met extra bluswater naar Geesteren gestuurd om de brand te blussen. In de Iraaks-Koerdische stad Erbil zijn zeker drie raketten ingeslagen in de buurt van het internationale vliegveld. Daarbij is een dode gevallen. Zes mensen raakten gewond, onder wie een Amerikaanse militair. Het vliegveld wordt onder meer gebruikt in de strijd tegen terreurgroep IS. Sinds vorige maand zijn er ook 120 Nederlandse militairen gestationeerd. Die helpen bij de beveiliging. Zij bleven ongedeerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft woedend gereageerd op de aanval... en wil samen met de Iraaks-Koerdische autoriteiten de raketaanval onderzoeken. De Argentijnse oud-voetballer Leopoldo Luque is overleden aan de gevolgen van corona. Hij vormde in 1978 samen met Mario Kempes en Daniel Bertoni de aanvalslinie van Argentinië... dat Nederland in de finale van het WK versloeg. Luque maakte dat toernooi vier doelpunten. Leopoldo Luque was 71 jaar. Het weer. Hier en daar regent het. Minima tussen 2 en 5 graden. De dag begint met wat motregen. Daarna is het droog en laat de zon zich af en toe zien. Tegen de avond gaat het weer regenen.